Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nog minstens een maand niet naar de kroeg en de sportschool. Want de lockdown geldt tot in ieder geval begin maart. Dat is gisteravond gezegd in de Persco. Voor de Britse variant van het coronavirus is het zeker dat we in een derde golf komen, zegt Mark Rutte. Op dit moment is al twee derde van alle nieuwe besmettingen in ons land van de Britse soort. De laatste wetenschappelijke inzichten zijn dat de Britse variant ongeveer anderhalve keer besmettelijker is dan de oude variant. Daarom blijven middelbare scholen dicht tot in elk geval 1 maart. En blijft het verder grotendeels zoals het nu is. Behalve bij basisscholen, die mogen weer open. En winkels mogen de deuren op een kier zetten voor afhalen van bestellingen. Experts kijken nog wat Rutte moet met de avondklok. Over twaalf dagen gaan op de Caribische eilanden ook de eerste prikken in de armen. Het RIVM stuurt de eerste coronavaccins snel die kant op... zodat ze ook op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius kunnen beginnen met inenten. Het doel is om voor het orkaanseizoen in juni alle volwassenen die dat willen te vaccineren. De topman van Amazon stopt ermee, Jeff Bezos. Hij begon het bedrijf in de jaren 90 als online boekhandel en wist er een mega webshop van te maken. Het geheim van zijn succes, hij ging altijd op zijn gevoel af, zegt hij zelf. All of my best decisions in business and in life have been made with heart, intuition, guts, not analysis. Bezos was lange tijd de rijkste man op aarde met 187 miljard dollar vermogen. Elon Musk van Tesla is hem nu voorbij. En over Elon Musk gesproken, hij zal wel een beetje balen. Want deze lancering ging even heel minder. Er volgde een flinke knal en vuurbal na de lancering van een raket van SpaceX. Het ding ging tegen de grond terwijl het eigenlijk netjes zou moeten landen. Gelukkig was het maar een prototype. SpaceX, bedrijf van Elon Musk, is aan het testen met zijn Starship-raket. Die moet uiteindelijk tot Mars komen. Nu kwam hij tot 10 kilometer hoogte. Het weer, is nu even droog, maar in de loop van de ochtend kan het weer flink gaan plensen. Het is wel zacht vandaag, 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag...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 This I promise you. that I love you. Forever you'll be mine. A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true. This I promise you.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 En dat zijn er 4.000 minder dan in 2019. Het is voor het eerst in 30 jaar dat er een daling is. Maar dat komt vooral door de coronacrisis. Bijvoorbeeld doordat minder mensen naar de huisarts gingen. De routekaart over wanneer er versoepeld kan worden is niet goed ontvangen door de horecabranche. Het lijkt erop dat cafés en discotheken nog lang dicht blijven. Een faillietverklaring voor veel bedrijven, zegt de branche. Bij bosbranden rond de Australische stad Perth is al meer dan 9000 hectare bos- en landbouwgebied in vlammen opgegaan. Minstens 70 huizen zijn verwoest bij de branden die al dagen duren.